Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de Filipijnen zeker vier mensen omgekomen door de orkaan Kopu. Het noordoosten van de eilandengroep heeft te kampen met zware regenval, vloedgolven en overstromingen. Tienduizenden mensen hebben hun huis moeten verlaten en op veel plekken is de stroom uitgevallen. Er wordt ook gevreesd voor aardverschuivingen. Kopu is een orkaan van de vierde categorie, dat is de op één na hoogste. Duitsland is bereid om de Turken te helpen bij hun pogingen tot toetreding tot de Europese Unie. Dat heeft bondskanselier Merkel gezegd op een persconferentie samen met de Turkse premier Davutoglu. Die herhaalde dat Turkije met Duitsland wil samenwerken om illegale migratie tegen te gaan. CDA-leider Buma heeft begrip voor het hek waarmee in Hongarije vluchtelingen het land worden buitengehouden. Waarmee in Hongarije vluchtelingen buiten het land worden gehouden. In Buitenhof noemt hij die maatregel moreel aanvaardbaar, maar geen oplossing. Hongarije heeft hekken van prikkeldraad opgetrokken langs de grens met Servië en Kroatië. Vannacht zijn opnieuw ruim 100 mensen aangehouden op verschillende feesten van het Amsterdam Dance Event. Allemaal met te veel ecstasypillen op zak. Eerder tijdens het evenement overleed een bezoekster van 33, waarschijnlijk door drugs. Vanavond is de laatste avond van het Amsterdam Dance Event. Afgelopen nacht waren er 150.000 bezoekers. De directeur van Air France, de Juniac, heeft in een talkshow op de Franse radio meer bekendgemaakt over de bezuinigingsplannen van de vliegmaatschappij. Volgend jaar verdwijnen er duizend banen. Daar vallen geen gedwongen ontslagen bij. Vorig jaar werd bekend dat er in totaal bijna 3000 banen moeten verdwijnen. In de eredivisie heeft Feyenoord bij Herenveen gewonnen met 5-2. Dirk Kuyt scoorde drie keer. Feyenoord staat nu weer met Ajax aan kop. De graafschap ADO Den Haag werd 1-1. En FC Twente won thuis van NEC met 1-0. Het weer vanuit het noordoosten geleidelijk droger. Morgen opnieuw bewolkt. In het binnenland lokale spatje regen. In het noordwesten mogelijk wat zon. En 11 tot 14 graden.